Dit is door Negens met het NOS-journaal. De zeespiegel stijgt veel harder dan de Verenigde Naties dachten. Dat zeggen onderzoekers die de voorspellingen van de VN hebben vergeleken... met wat er werkelijk gebeurde in de afgelopen 20 jaar. De resultaten worden besproken op de 18e VN-klimaatconferentie in Qatar. Volgens de onderzoekers is de zeespiegel sinds 1990 met ruim 3 mm per jaar gestegen. Dat is 60% meer dan de 2 mm waar de VN rekening mee hield. De onderzoekers zijn bang dat andere voorspellingen ook niet kloppen. Zo gaat de VN uit van een stijging van de zeespiegel deze eeuw van maximaal 59 centimeter. Maar de onderzoekers houden rekening met een stijging tot mogelijk een meter. De opwarming van de aarde zal zeker niet trager verlopen, waarschuwen ze. In Middelharnis op Goeree-Overflakkee heeft de politie twee mannen uit Tilburg aangehouden in een drugslaboratorium. Dat werd ontdekt toen vaten met grondstoffen voor drugs begonnen te roken. In eerste instantie dacht de politie aan brandweer daarom dat er brand was in de loods. De politie overwoog een woning in de buurt van de loods in Middelharnis te ontruimen. Dat bleek na meting van de concentratie gevaarlijke stoffen in de rook niet nodig. De SGP is teleurgesteld over het afschaffen van het verbod op godslastering. Een voorstel voor een wetswijziging van D66 en SP krijgt steun van de VVD. Daarmee is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor afschaffing van het verbod. De SGP noemt het een pijnlijk verlies van een morele ankerplaats en een symptoom van een geestelijke crisis. Het verbod staat sinds 1932 in het wetboek van strafrecht. Het houdt in dat het verboden is om kwaad te spreken over God of de spot te drijven met godsdienstige tradities. De VVD was al langer voor het afschaffen van dit verbod, maar steunde de wetswijziging tot nu toe niet om de SGP niet voor het hoofd te stoten. Het vorige kabinet had de SGP nodig om in de Eerste Kamer een meerderheid te halen.